Bonenbakker met het NOS Journaal. De tijgermug is niet meer weg te krijgen, blijkt uit een brief van de missionair minister Bruin van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat de exoot zich waarschijnlijk binnen 2 tot 5 jaar blijvend in Nederland vestigt. De Aziatische mug komt nu al veel voor in Zuid-Europa en komt in auto's onze kant op. Daardoor wordt hij steeds vaker gezien in woonwijken. De tijgermug kan tropische ziektes overbrengen, zoals knokkelkoorts. Het ministerie komt volgend jaar met een plan om de risico's voor de gezondheid te beperken. Informateur Buma gaat vandaag proberen de impasse in de formatie te doorbreken. Hij gaat om de tafel zitten met de partijleiders van D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en JA21. Ze zullen bespreken hoe het verder moet, nu geen enkele mogelijke coalitie op voldoende steun kan rekenen. De Tweede Kamer lijkt in de kwestie Nexperia meer begrip te hebben gekregen... voor het optreden van demissionair minister Karremans van Economische Zaken. In een debat legde hij uit dat hij bij de chipmaker moest ingrijpen... omdat anders cruciale kennis uit Nederland dreigde weg te lekken. Hij benadrukte dat er geen druk vanuit de VS was. Voorafgaand aan het debat werden Kamerleden al vertrouwelijk bijgepraat. Het merendeel van de Kamer vindt dat Karremans optreden niet de schoonheidsprijs verdient... maar kan wel leven met zijn uitleg. De presidenten van Rwanda en Congo hebben in de VS het vredesakkoord ondertekend... waarover ze het eerder dit jaar eens werden. Volgens president Trump is het conflict dankzij zijn bemiddeling nu opgelost. Al wordt er in het oosten van Congo nog wel gevochten. Trump heeft met Congo en Rwanda afgesproken dat Amerikaanse bedrijven in die landen zeldzame grondstoffen gaan delven.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 ZFM. from your man, that's my mission. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. But your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow I'd lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man way, love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.